Molly is een bak, dit verder vlak dat de pleur al zijn een jaar. Molly is een moeder en die hoederen voor het drijven. stond dagelijks zwart tot wit. Van een ongeluk in een heel klein hoekje zit. Molly vertrouwt een enkele man, als op een afstand is. Mannen zijn noodzakelijk waard. je moet er net hoe het gaat. is er geen enkele man op die elkaar vindt. Al steeds een meter spatie als je met hem wandelen gaat. Zolang je hem op een afstand houdt, dan kan de zaak geen kwaad. Molly valt wel niet mee nu en dan, wat verval is weet aan. is het hachelijk en belachelijk dat er moed die angsten draagt. Molly, is gewillig om wie er om een zoentje vraagt. Slechts een enkele zoen kan toch geen kwaad. Een vrouw trouwt nooit te vroeg, maar wel te laat. Molly. Vertrouw geen enkele man, als op een afstand in. Mannen zijn noodzakelijk wat, je moet weet net hoe het gaat. Molly vertrouw geen enkele man, of die ook aardig is steeds een meter passie als je met hem wandelen gaat. Zolang je hem op een afstand houdt, dan kan de zaak niet waar. Molly valt wel niet mee nu en dan, wat geval is weet alles ervan.